Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. China gaat geen nieuwe kolencentrales meer in het buitenland bouwen. Dat zei de Chinese president Xi Jinping in een toespraak tot de VN. Dat kan betekenen dat de financiering van kolencentrales in ontwikkelingslanden beperkt gaat worden. Er werd veel druk uitgeoefend op China om hiermee te stoppen. Door het besluit van China wordt het voor de wereld makkelijker om de doelen voor de CO2-uitstoot van het klimaatakkoord van Parijs te halen. De centrale opvang voor asielzoekers in Ter Apel is vol. Daarom zijn er ongeveer 200 bewoners vandaag naar de noodopvanglocatie voor Afghaanse evacuees in Heumensoord gebracht, zegt het COA. Door een recente toestroom van nieuwe asielzoekers zijn er in Ter Apel niet genoeg opvangplekken. De komende dagen en weken komen er verschillende nieuwe locaties bij, zegt het COA. Maar tot die tijd wordt Heumensoord ook ingezet voor de noodopvang van reguliere asielzoekers. ProRail heeft beelden van een bijna ongeluk op het spoor online gezet. De spoorbeheerder wil mensen zo waarschuwen. Op de beelden is te zien hoe een vrouw eerder deze maand bijna door een trein wordt geraakt bij station Ermelo. De levensgevaarlijke actie is gefilmd. De vrouw steekt het spoor over en dan rijdt een trein op volle snelheid voorbij. Die mist de vrouw op een haar. Elk jaar gebeuren rond de 30 ongelukken met slachtoffers rond het spoor. Het lichaam dat in een natuurpark in Wyoming in Amerika is gevonden... is van de vermiste Gabby Petito. De FBI meldt dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De 22-jarige vrouw was sinds afgelopen juni met haar verloofde bezig... aan een rondreis door de VS. De verloofde keerde zonder Petito terug van een rondreis. Hij is niet meer gezien sinds hij vorige week zijn ouderlijk huis verliet. Het weer het koelt vannacht af naar een graad of 5. Er kan ook wat mist ontstaan. Morgen een aardig zonnige dag. Tussen de 20 en 22 graden dan.